Katrien Straatman met het NOS-journaal. In uw passagierstrein ontspoort. Daarbij zijn 29 mensen gewond geraakt, maar geen van hen is er slecht aan toe. De trein botste zo'n 30 kilometer ten oosten van Manhattan op een goederentrein... waardoor de drie voorste wagons uit de rails liepen. Over de oorzaak is nog weinig bekend. Het lijkt er niet op dat de trein te hard reed. Tien dagen geleden was er ook in de buurt van New York een treinongeluk. Toen viel er een dode en raakten 100 mensen gewond. Die trein reed veel te hard. In Georgië staat na tellen van driekwart van de stemmen... de regeringspartij Georgische Droom op een grote voorsprong. Gisteren werden in Georgië parlementsverkiezingen gehouden. De regeringspartij staat nu op bijna 50% van de stemmen. De oppositiepartij Verenigde Nationale Beweging heeft ruim een kwart van de stemmen. De Nederlands-Georgische Sandra Roelofs, de vrouw van oud-president Saakashvili... stond op de tweede plaats op de lijst van die partij. In het noorden van Afghanistan zijn zeker acht doden gevallen bij een crash van een helikopter van het Afghaanse leger. Volgens de Afghaanse autoriteiten was er sprake van een technisch mankement, maar de Taliban zeggen dat zij het toestel hebben neergehaald. De helikopter was in de noordelijke provincie Baghlan om een militaire basis te bevoorraden toen hij neerstortte. De acht slachtoffers zijn vijf leden van de bemanning en drie militairen, zegt een legerwoordvoerder. Max Verstappen is tweede geworden bij de Grand Prix van Japan. Hij bleef regerend wereldkampioen Lewis Hamilton net voor. Winnaar werd de Duitser Nico Rosberg, die daarmee zijn voorsprong op Hamilton in de strijd om het wereldkampioenschap vergroot. Het weer, het is een frisse ochtend en op veel plaatsen helder en zonnig. Maar in het noorden is het vrij bewolkt en kan er soms een bui vallen. En dat kan ook vanmiddag in het midden van het land gebeuren. Het wordt ongeveer 13 graden. Na het weekende blijft het rustig najaarsweer. Aan de temperatuur verandert niet veel.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 A Taste of Honey, Herb Albert en his Tijuana Brass. Herb Albert, een vrolijk begin van uh, eh, CFM Jazz op de zondagochtend. Het is alweer de 9 oktober, het is alweer uh, wat kouder het worden buiten. Eh, als je daar s ochtends vroeg je bed verlaat en je gaat, loopt even naar buiten om de hond bijvoorbeeld eventjes uit te laten. Nou, dan merk je toch duidelijk het temperatuurverschil. Maar het was wel prachtig vanmorgen, en hing een beetje dauw over de velden en zo. Ik heb wat mooie foto's gemaakt in de buurt van, van onder andere witte koeien die bij ons voor op het weiland lopen in die down Nou, dat, levert natuurlijk hele spectaculaire blaadjes, eh, of plaatjes mee, zo moet ik het zeggen. Ehm, nou, come away with me zou ik zeggen. Nora Jones zegt dat ook. We gaan lekker easy beginnen, mensen. En dit noemen ze dan een jazzwalsje. Geen stoomwalsje, maar een jazzwalsje. Ja, ja. Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away there I'm aware stemgeluid. Prachtig en heerlijk relaxed om zo de zondagmorgen te beginnen. Eh, lekker bakje koffie bij de hand. Nou, geniet er eventjes lekker van. Neem er van mij part een, eh, een lekker croissantje met jam bij of zo, als je net wakker bent. Of een, eh, ik, ik neem s'ochtends altijd, dat kan ik u wel verklappen, een, een beetje kwark. En dan doet mijn vriendin daar van die heerlijke bessen doorheen. Nou, geweldig. En dan een beetje, een beetje poeiersuiker. Beetje, hè, om het een beetje zoeter te maken. En dan ben ik de hele dag, de rest van de dag ben ik ook een heel zoet jongetje hoor. Dat kan ik u verzekeren. Ja. Uh, Nicole Harry, nee Nicole, Nicole Henry. Hè, Charles, zeg het dan toch eens een keer goed jongen. Nicole Henry, zo heet de dame. Almost like being in love. has been, oh, what a rare mood I'm in. Why it's almost like being in love. And there's a smile on my face for the whole human race. Why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel, when that bell starts to peal, I would swear I was falling. I could swear I was falling. Oh, it's almost like being in love. Oh, what a day this has been, and what a weird mood I am in. Why, it's almost like being in smile on my face for the whole human race. Why it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. Oh, and from the way I feel when that bell starts to peal, I would swear that I was falling. I just that I was falling out. It's almost like being in tegen als je een coward bent, hè, als, je, als je laf bent. En daar in Engeland zeggen ze van, ja, je bent in laf. <laughs> je bent een beetje laf. <laughs> nee hoor, grapje. hey, luisteraars, uh, uh, Curtis eh, Stickers, zegt u dat iets? Curtis Stickers. Nou, een hoop mensen misschien niet. Hij, hij is de laatste tijd is hij een beetje jazzy op pad. maar het is eigenlijk een popmuzikant. En nou ontkom ik er niet aan om u toch even kennis te laten maken met Curtis. Zijn oude hit, een wereldhit was dat, een mega hit was dat. Eh, het, is niet helemaal jazz misschien, nou, alhoewel. Het is, je kunt, kunt het beschouwen als een jazzwalsje. En eh, dan zult u zeggen van, nou ja, duif, wat, maar, het is wel een jazzprogramma. Kom op, jongen. Nou ja, I wonder why ik dit niet zou kunnen draaien. Want zo heet het liedje ook, I wonder why, Curtis Stickers. Ik laat u eerst even kennismaken met zijn oude hit. En dan straks een jazzy stuk van Curtis. Dit is duidelijk een jazzwalsje, toch? Zes achtste hè, voor de muzikanten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Love is a hunger that burns in my soul.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 Ik zei het net al. En eh, Curtis Stickers is nu dus ook een beetje op de jazzy tour. In navolging van bijvoorbeeld Matt Dusk. Eh, ook zo'n Amerikaanse crooner. Als mede Marco Bublé natuurlijk. Nou, eh, ook good old Frank Sinatra kennen we natuurlijk. Tony Bennett, al die mannen Rod Stewart heeft zich er ook aan gewaagd. Cliff Richard heeft zich er zelfs aan gewaagd. Paul Enka. Al die mannen gaan toch een beetje de jazzy tour op. Want die willen toch een beetje met hun tijd mee. En gelijk hebben ze natuurlijk. Curtis Stickers doet dat ook. En eh, het is nog een beetje vroeg voor wijn. En het is eh, nooit te vroeg. Dames voor rozen. En daarom koos ik dat prachtige nummer voor u uit. The Days of Wine and Roses. Curtis Stickers. wine and roses, laugh and run away like a child at play through the meadowland toward the closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night the lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the lovely smile that introduced me to the days of wine and roses and smile that introduced me to the days of wine and roses, the days of wine and roses, the days of wine and roses, and you. Just you. Just you. Curtis eh, stickers. Eh, ik draaide net I Wonder Why. Nou, die grote hit. Eh, daar kent u hem allemaal van. En dit is dus zijn swinging repertoire. Maar goed ook, want Curtis die, volgt de sporen onder andere van ja, meneer Paul Enka. Nou, Paul Enka, wie kent hem niet, hè? And Paul, the way you make me feel this Sunday morning, man. Oh, man. gaan zo genieten van het zonnetje en het mooie weer en dat mooie gouden licht over oh, die velden. Prachtig. Hey pretty baby with the high heels on You give me fever like I've never known Yes, you're just a product of loneliness I like the groove in your walk, your talk, your dress I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone I said, oh, you make me feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever. Oh, baby, you make me feel so good. could. Pretty baby, the way I knew you would, you make me feel so good. You make me feel so good, pretty baby. You're really turning. You Turn Me On. Oftewel, uh, ja, je brengt mij het hoofd op hol, om het zo maar eens plat te zeggen. Eh, Chicago is een groep waar ik al jaren fan van ben, luisteraars. En die hebben natuurlijk eh, ja, mooie nummers als If You Leave Me Now. Dat is een beetje meer in het popgenre. Maar dit, dit is echt wel swingend, hoor. En dat is meteen de vraag aan u. Does anybody really know what time it is? Of eh, weet er iemand hoe laat het is nog? Nou, kijk op mijn klokje. Het is uh, eh, 10 uur 30 over 4 seconden. 3, 2, 1... 10 uur 30. Ja. De mannen beschikken ook over een blazerssectie. Oh, mensen. Dat swingt de pan uit. Chicago. Ja, uh, bloed, zweet en tranen. André Hazes, daar moet je natuurlijk in een jazzprogramma helemaal niet meer aankomen. Maar blood, en tears, ja, dat wordt dan een heel ander verhaal. wheels spin and wheels spin. You got no money and you, you got no home. Spinning wheels all alone. Talking about your troubles and you, you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? and show you Ja, zit ook nog aan het, uh, eh, Sinterklaas hoor maar. Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt. <laughs> ja, Spinning Wheel, Blood, Sweat and Tears bij CFM Jazz. Een eh, programma tot 12 uur vanmorgen luisteraars met natuurlijk swingende jazzmuziek. Maar af en toe ook wel eens een beetje een poptintje, mag wel. Of heb ik dan een pop aan dansen? Nee toch, nee, nee, nee. René Olstead, When I Fall In Love. u kunt haar niet zien, ik wel op een plaatje. Het is een schone dame. Met een schone stem. Maar daar kunt u wel achter komen. in love It will be forever oh, Love has ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool. When I Fall in Love. Met René Olstedt, want zo heet ze. Luisteraars, onthoud die naam, want eh, het is een eh, heerlijke zangeres. Wack Wack. We gaan eh, naar een live remix luisteren van het orkest, de big band moet ik zeggen, van Buddy Rich, drummer Buddy Rich. Een van mijn voorbeelden als het om het slagwerk gaat. zo heette het. Het live uitgevoerd eh, door het eh, orkest, de big band van Buddy Rich, drummer Buddy Rich. Dit weer, luisteraars, eh, wat we nu hebben hier in, in Nederland, althans hier in het Westen in ieder geval. Dat nodigt wel uit om eens een wandeling te gaan maken in een English country garden. Nou, daar zitten we natuurlijk een beetje ver vanaf. Dan moeten we de Noordzee over zwemmen, of het kanaal, dat gebeurt natuurlijk wel. Eh, dat is wel gelukt, het kanaal overzwemmen. Maar dat wil ik u toch niet aandoen. Maar we gaan toch een wandelingetje maken in een English Country Garden. En daar krijgen we hulp van Louis van Dijk. country Ja, nou, dat is toch mooi dat we even een wandelingetje konden maken... in zo'n Engelse mooie bloementuin. En ik hou van bloemen, u ook. Nou, op de Keukenhof waren ze van de week alweer bezig eh, om... Eh, ja, het planten van bollen voor te bereiden. Dat zag ik eh, in het Niels of in een Niels fragment in elk geval. En, en nou is het zo dat ze bedenken allerlei motieven. Bijvoorbeeld de vlag van Engeland, ik noem maar iets de bollen worden dan zo geplant dat als ze opkomen... dat dan de vlag van Engeland ontstaat. En het grootste eh, angstcomplex wat de eh, bolleplanters hebben. Nou ja, angstcomplex. Nou ja, ze vinden het heel vervelend als het mis zou gaan. En het kan misgaan natuurlijk doordat er bollen tussen zitten van een andere kleur... die niet bedoeld waren in die Engelse vlag bijvoorbeeld. Want eh, ja, als je dan een paarse vlag krijgt in plaats van een blauwe of ik, ik noem maar iets... Ja, <laughs> dan zit je er natuurlijk falikant naast. Ik wist niet dat in deze periode van het seizoen alweer de voorbereidingen plaatsvonden voor ja, de keukenhof van volgend jaar. Want in april zo'n beetje is dan eh, het hoogtepunt van eh, eh, de bezoekersaantallen. Een paar miljoen komen er in, in acht weken tijd langs, heb ik begrepen, op het keukenhof. Altijd gigantisch druk, maar ook geweldig mooi om te zien. Hoe kom ik er nou op? Nou, natuurlijk door die English Country Garden... waar we zojuist met z'n allen in hebben rondgewandeld. Nou, Vond u het gezellig? Nou, ik wel. We gaan weer eh, verder met het jazzprogramma. En dat doen we dan met Every Time We Say Goodbye van Karen Allison. En altijd als zij eh, goodbye zegt, oftewel uh, dag, dan huilt ze er een beetje bij. Every time I say goodbye, I cry a little, ja. gaat dat. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say I wonder why a little. Why the gods above me, who must be. change. goodbye voor het eerste uur van uh, eh, CFM Jazz. Want ik heb nog een minuutje of vier te gaan ruim. Dus we kunnen nog een mooi nummer draaien. En eh, ja, dan is het eh, eventjes voorbij tot na het nieuws. Dan kom ik nog een uur bij u terug met nog meer jazzy muziek. Tot zo, Jazz met Tess. Dit is George Duke. Dit is de ZFM Jazz. Dit was Jazz met van eh, George Duke. Kom zo bij u terug na het nieuws.